Hartelijk welkom allemaal. Eh, Sinterklaas die is het eh, land uit en de kerst breekt alweer los. En veel winkels hadden op 6 december al een complete kerstoutfit. De vraag is dan, hoe doen ze dat toch zo snel? De afgelopen week was ook behoorlijk winters koud en veel sneeuw. En het is nu warmer aan het worden, maar het wordt straks toch weer kouder, want er wordt kouder weer verwacht. Ik neem aan dat jullie eh, warm bij de radio zitten en Radio 501 is ook vandaag op deze daverende donderdag weer jouw muzikale kachel. Vanmiddag eh, ben ik bij jullie van thee tot bier. En ik ben weer eh, bezig met een hele stapel mooie muziek aan het uitzoeken. De meeste ligt al klaar en die gaan we allemaal draaien. En natuurlijk ook de vaste rubrieken. En Theo Verdiet eh, gaat het in zijn blabla blog nog even een keertje hebben over zijn reis naar Cuba. Hoe warm kun je het hebben? Maar wij zitten hier nu in de winter in Nederland tijd voor hete thee of warme chocolademelk zou ik zo maar zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Toch maar tijd voor muziek, hè. Iets toepasselijks voor de afgelopen week. Ik heb het hier eh, voor me liggen, een plaat van de V-Boys. De V-Boys, ja. En dat is Henk Spaan en Harry Vermegen uit het tv-programma Verona. Vandaar dus ook V-Boys, oftewel Verona Boys, de V-Boys. Wat dacht je? Koud, hè? Zeg, heb jij het weer besteld? bakken weer. Hey! Last van koude tenen, koude you know. land hebben ze een eerbetoon aan Bob Dylan op de plaat gezet. Alle teksten zijn vertaald naar het Fries. En van het album in het Fries Knocking on Heaven's Door. No one comes maar de hele bro. Wem ik jou de gis in me vol. Neer een nacht en mijn kop rint vol. jou een roffel op een hemel door. Rof, rof, roffel op een hemel door. Rof, rof, roffel op een hemel door. wapens mij. Bedoop je het soortje maar in de groen. Zwarte wolken, deze dij. Mm -hmm. Oh, wat ik zocht, had ik net vond. rock, rock, rock la Moldor. Rock, rock, rock la Moldor. Rock, rock, hoort je maar in de kroon. Middernacht en mijn kop rint vol. Knocking on Heaven's Door in het vlies van uh, Bob Dylan. deze de originele uitvoering was van Bob Dylan. Vorig jaar won Jaap de X-Factor en nu heeft hij onder de naam Jaap Reesma een cd-single Walk to the Other Side. It was full day in November when you enter into my life. Every ounce of me remembers your smile and shining your light.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 And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. Het is natuurlijk weer eh, tijd voor eh, de tip van de sluier met Rob Ricard aan de telefoon aan de andere kant van de lijn. Eh, zoals we iedere week doen, straks voor de platenkeuze van half bier. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Hartstikke leuk dat je er weer bent. En je weet wel waarvoor, waar, waarvoor ik bel natuurlijk. Ik weet niet waarvoor je belt, nee. Nou, ik bel voor de tip van de platenkeuze. De tip, van, van, de platenkeuze? Nee, tip van de sluier van de platenkeuze. Aha, nou, die kan ik je wel geven. Oh, geef eens een tipje. Het was namelijk eh, eh, één of, nee, twee, denk ik. Of, ja, ik denk ongeveer twee afleveringen geleden kon ik niet op de naam van een band komen. Ja. Want toen had ik Tyrion gedraaid. Ja. En het, ja, er was nog zo'n ontzettend andere leuke Zweedse band. Een Zweedse band. En die is het. En die is het. Ja. En kan je er al een klein stukje muziek van laten horen voor, eh, om een indrukje te krijgen? Eh, ik, ik, weet niet of het mooi doorkomt door de telefoon, maar we, we oh. proberen het even. Zo. Ah, dat, eh, dat komt door? Ja, dat kwam door. Dat, dat klinkt toch veelbelovend. Maar het is een heel klein stukje natuurlijk. Dus ja, Misschien gaat straks alle remmen los en dan is het... Kunnen we de helft overslaan. Dan is er een heavy metal nummer of zo. Maar goed, dat moeten we afwachten. Ik weet nog niet welke band het is. Ik, eh, nee, ik heb geen, eh, geen idee. Maar dat, oh, eh, maar dat horen we straks denk ik allemaal om half bier van jou. Ja. Oké, gaan we eerst even muziek draaien en dan spreek ik je straks weer. Tot straks. Oké, tot straks. We gaan luisteren naar Fernando Lamarinas en Stef Bos. Dit lied heet Hier. woon nou niet waar ik ben geboren. Ik leef altijd tussen wal en schip. Tussen het zuiden en het noorden. Daar zoek ik naar een evenwicht. Ik woon niet waar ik ben geboren. Er schuilt een vreemdeling in mij die ergens thuis zou willen horen. En soms zichzelf buiten sluit. Hier is mijn huis. Hier in jouw armen. Hier vind ik wat ik heb verloren. Want ik woon niet waar ik ben geboren. waar ik ben geboren. Mijn leven is een reisverhaal. Hier en daar mijn hart verloren. Gestrijkeld in een vreemde taal. En ik kijk van buitenaf naar binnen. Zie hoe het warme licht daar schijnt ik woon niet waar ik ben geboren. Ik zal altijd een vreemde zijn. Hier is mijn huis. Hier in jouw armen. Hier is mijn haven. Tot het einde, tot het einde van mijn dagen. Hier in jouw armen, hier vind ik wat ik heb verloren. Want ik woon niet waar ik ben geboren. ze weer. Lekkere soulfunk in donderslag. Dit is Kis. indruk dat hij met iets ergens tussenin zit geklemd. Uh, nou ja. Eh, bij de eh, reclame van Martini hoorde je muziek van de Nederlandse zangeres Christel. En het nummer heet Golden Days en het komt uit 2010.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 Ze schreef toen er een song over en het heet De Bom. Carrière maken voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda voordat de bom valt. Veilig in het ziekenfonds voordat de bom valt. En als de bom valt, lig ik in mijn witte diploma's en mijn checks op zak, mijn polen zijn mijn woorden schaals. Auwoei, onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, aan het komt er toch wel van, het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak De polen zijn mijn woorden schaald, schaald, schaald. Onder de flatgebouwen van de stad Naast jouw oude. jou. Oh, oh, oh. op donderdag. Hey, hey, hemel! De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 9 december 2010. Cuba, deel 4. Laatste dingetje over Cuba. Reisleiders zullen je vertellen dat Cubanen je van alles willen verkopen. Dat ze praatjes met je aanknopen en je in vallen zullen lokken. Vooral in Havana wemelt het van deze gelukzoekers. Compleet negeren is het devies. Wij lopen door Havana. Vanuit het niets lopen ineens een jongen en een meisje naast ons. Waar we vandaan komen, vragen ze. Ik zeg heel verstandig niks. Maar Astrid, die zegt Amsterdam, Holland. Ah, Holland, tulpen, Amsterdam, coffeeshops. Ze vragen waar we verblijven en hoe lang we er al zijn, of het de eerste keer op Cuba is en waar we allemaal geweest zijn en ik maar wachten op dat moment dat we in de val gelokt zullen worden. En dan komt het. Ze vragen of we sigaren willen. We zeggen dat we de fabriek gaan bezoeken. Ze zeggen dat de sigaren daar heel duur zijn. Wij zeggen dat we ze dan niet kopen. Dan vragen ze of ze ons rond mogen leiden op het paleis. En als we zeggen dat we andere plannen hebben, krijgen we een hand en lopen ze een andere straat in. Waren dit nou van die enge Cubanen die we moeten negeren? Even verderop komen we een kale Cubaan tegen die op zijn hoofd begint te slaan. Hetzelfde, roept hij, bijna blij. Ook hij wil weten waar we vandaan komen. En bij het horen van Holland gaan de duimen omhoog en roept hij Van Basten! En dat was het dan. Was dat dan zo'n enge Cubaan die we moeten negeren? In de Chinese wijk worden we weer aangesproken door een jongen en een meisje. Ook zij willen weten waar we vandaan komen, hoe lang we hier zijn, of dit de eerste keer is, wat we van Cuba vinden en dan beginnen ze over een gratis salsa festival waar we zeker heen moeten. Dan groeten ze ons en verdwijnen ze in een groot gebouw. Dit zijn echt geen enge Cubanen die we moeten negeren. Natuurlijk, er zijn best Cubanen die iets aan je willen verdienen, geef ze zo'n gelijk. Maar een nee is hier gewoon een nee. Het advies om deze mensen compleet te negeren is gewoon schofterig. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. Radio naar de BlaBla-blog toepasselijke muziek uit Cuba. De Buena Vista Social Club met Chen Chen. En dat komt alweer uit 1997. En diverse muzikanten zijn op deze opname te horen en die zijn al niet meer onder ons. no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juan y Chan Chan en el mar servían arena como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is House of the Rising Sun van de Engelse band The Animals uit 1964. lekker. Dit is Jack Johnson voor alle fans van mijn programma Donderslag. Dit is Good People. you win? It's your show now. So what's it gonna be? Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see? Before we lose touch, oh. And we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. Oh, Where are the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack test and one two man. what you gonna do? Bad news, misused, got too much to lose. Give me some truth now. Whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way, now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. really wanna know is where all the good people go. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. where all the good they people go? They got this and that with the rattle attack test them. sorry of people anyway. Okay, whatever you say, wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station, decent in thousand nation. Where all the good people going, rolling, Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. made me sad. I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. think I'll take a walk and look for her.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 Reageer op de radioprogramma's van 501. Mail naar studio.radio501.nl In Tokio I've got it made. In Tokyo, I'm on the hit parade. In Tokyo, I've got a million fans. In Tokyo, they know who I am. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away in Tokyo. They don't have stereo, they're playing all the top hits in kimono in Tokyo. Guys just dream away when I play rock and roll. Hey, hey, when I play rock and roll. Hey, hey, Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away, Tokyo. I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Going back in time on the sounds of the nation, it's the Radio 501 Flashback. De flashback komt uit Amerika, is van Percy Sledge en het heet True Love Travels on the Gravel Road. choose cotton dress worlds when they could have satins and lace. To stand by her man through good times and bad, still keep a smile on her face. Radio 501 plaat voor je hoofd. You drive. cruising to the finish line to all that we can be. We skipped it like before, the good and tasty meal. Listen to en Arwin hebben hem weer gekozen. Vorige keer in Manifesto tijdens de Arwin en Tom Show vrijdagavond 3 december. En dan heb ik het over de plaat voor je hoofd. En deze week is die de motorboot van Ivo Bernard. Of moet ik zeggen Ivo Bernard. Donderslag! Donderslag op donderdag! bij heldere hemel. Met Rogier van Biesveld op 501. We sluiten nu eventjes dit eerste uur af en we komen zo bij u terug. Reageer op de radioprogramma's van 5501. Mail, mail naar studio.radio501.nl in Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie.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 Geef dit jaar eens iets anders met kerst. Kijk op doneerendier.nl en geef een geschenk dat leeft.